Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Al-president is een slechte gezondheid, maar een rechtbank heeft bepaald dat hij toch voor de rechter moet verschijnen voor de dood van zes boeren in 1992. Ze werden tijdens Fujimori's bewind gedood door een paramilitaire groep. Volgens de BBC moeten nog 22 anderen staan voor de moorden in Pativilka. Fujimori zat sinds 2009 een celstraf uit van 25 jaar wegens corruptie en mensenrechten schendingen. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem is de komende ochtend waarschijnlijk weer operationeel. Het ziekenhuis had veel last van de stroomstoring die gisterochtend Arnhem en omgeving trof. 52.000 huishoudens werden door het stroomuitval getroffen. Het ziekenhuis schakelde over op noodstroom, maar er waren problemen met onder meer de telefooncentrale en het computernetwerk. De polykliniek en de operatiekamers werden gesloten. Die gaan de komende ochtend dus weer open. Actrice Marit van Bohemen is bij het proces tegen Willem Holleder de rechtszaal uitgezet. Ze werd betrapt op het maken van geluidsopnames toen Sonja Holleder haar getuigenis aflegde, terwijl de rechter opnames had verboden. Over de zaak Holleder wordt een tv-serie gemaakt en de 46-jarige van Bohemen speelt de rol van zijn zus Sonja. Ze had een persaccreditatie gekregen en mocht daarom bij de zaak aanwezig zijn. De geluidsopnames zijn gewist. In het noorden van Engeland zijn bokshandschoenen gevonden uit ongeveer 120 na Christus. De twee leren handschoenen zijn gevonden in de resten van een Romeinse legerplaats aan de toenmalige grens tussen het Romeinse Rijk en Schotland. Het waren een soort banden die om de knokkels van de hand zaten en die waren gevuld met materiaal om de schokken te absorberen. Boksen was een populaire sport bij de Romeinen. Het weer vrijwel droog met in het noordoosten opklaringen en lichte vorst.